Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens Franse media zijn meer dan 400 mensen opgepakt bij rellen gisteravond en vannacht. Eerder deze week werd een jongen van 17 doodgeschoten door de politie bij Parijs. Daar zijn veel Fransen boos over. Volgens deze deskundige zat het er al een beetje aan te komen. Er was de laatste tijd al veel spanning tussen de politie en jongeren in bepaalde wijken. Er is natuurlijk heel veel woede, heel veel pijn, heel veel angst ook. Eh, en ehm, het, het, bijkomend element is dat het, de, het, geweld de afgelopen jaren toch al eh, bij tijd en wijle is geëscaleerd in die wijken. Hè? Dus het geweld tussen eh, jongeren en politie. Veel van die jongeren komen uit wijken waar mensen het zwaar hebben door de energiecrisis en stijgende prijzen. En in Den Haag zijn ze eventjes stuurloos. Het stadsbestuur van de gemeente is gevallen. De VVD is eruit gestapt. Ze zijn boos over hoe er werd omgegaan met de fractievoorzitter van de grootste partij van de stad. Die werd beschuldigd van corruptie, maar werd vrijgesproken. De fractievoorzitter wilde daarna weer in het gemeentebestuur. De VVD zag het ook zitten, maar andere partijen niet. En in Mexico zijn in twee weken tijd meer dan 100 mensen overleden door de hitte. Volgens de Mexicaanse overheid is het aantal slachtoffers drie keer zo hoog als vorig jaar rond deze tijd. Het is al wekenlang super warm in Mexico. In sommige gebieden tikt de thermometer de 49 graden aan. En dan een slim idee van de conciërge van een school in Amsterdam. Eh, hij heeft bedacht dat je nu eh, blikjes en flesjes kan inleveren bij hem. In ruil voor een koekje. Geen statiegeld, maar een koekje dus. Alles om te voorkomen dat de blikjes rondslingeren op het schoolplein. De actie loopt iets te goed, merkt de conciërge. Oh ja hoor, daar heb je ze weer. Nou, wat wil je? Um, ehm, ik wil deze. Deze? Ja, ik maar ja, de kinderen de hele dag vol proppen met koekjes is misschien ook niet zo handig. Ik zat ook te denken van ja, misschien moet ik wat, wat uh, snoepfruit of zo. Of, of in ieder geval een appeltjes of een, of, een, of een wortel. Maar ja, goed, als ik daar van koekjes naar wortels, ik weet het niet. niet iedereen vindt het een goed idee, maar een koekje af en toe moet best wel kunnen, vinden de kinderen en ook de conciërge.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 Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie kwam deze maand uit op 5,7 procent, meldt het CBS. De prijsstijgingen waren in juni minder dan afgelopen tijd... maar veel scheelt het nog niet. Vlissingen heeft een slavernijmonument, ondanks dat de gemeenteraad tegen is. Vannacht plaatsten actievoerders een kom van bijna anderhalve meter hoog met een scheepsketting. Vlissingen verdiende vroeger flink aan de slavenhandel. In Frankrijk zijn gisteravond en vannacht meer dan 400 mensen opgepakt bij ongeregeldheden, melden Franse media. Het is in Frankrijk al dagen onrustig na de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst.